Eck met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Gevechtsvliegtuigen hebben meerdere steden gebombardeerd. Er is nog niets bekend over slachtoffers. Een uur voor de aanvallen werd door Israël opnieuw evacuatiewaarschuwingen afgegeven. Israël voert al dagen aanvallen uit op Libanon. Volgens het leger zijn schuilplaatsen van Hezbollah-militanten het doelwit. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn in Libanon honderden mensen omgekomen. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. Het COA moet zich in Ter Apel aan de gemaakte afspraken houden... ook nu er geen financiële prikkel meer is. Dat zegt burgemeester Velema van Westerwolde. De opvangorganisatie moest voor elke nacht dat er te veel mensen in het aanmeldcentrum sliepen... 50.000 euro aan de gemeente betalen. Vandaag werd het maximale bedrag van 5 miljoen euro bereikt. Mogelijk gaat de gemeente vervolgstappen nemen om de druk te blijven uitoefenen... zodat COA zich aan de afspraken gaat houden. Afgelopen nacht liepen er 2085 asielzoekers in het opvangcomplex, 85 meer dan toegestaan. Op Curaçao is een conflict over de toekomst van het historische centrum van Willemstad. Volgens de Monumentenraad kunnen recente bouwprojecten de status op de UNESCO Werelderfgoedlijst in gevaar brengen. Zo zou een groot nieuw hotel het aanzicht van de stad verstoren. De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning vindt juist dat de erfgoedstatus de ontwikkeling van Willemstad niet mag blokkeren. Een man van 24 uit Maastricht is aangehouden omdat hij geen rijbewijs had. Hij bleek al vijf keer eerder te zijn betrapt, meldt de regionale omroep 1 Limburg. Bovendien was het rijbewijs dat hij liet zien vals en de auto waarin hij reed had te veel gebreken dat die in beslag is genomen. Het weer vanavond bewolkt en in het zuidoosten af en toe wat regen en wind. Vannacht koelt het af naar 3 tot 5 graden. Morgen wisselen wolken, zon en regen elkaar af en dan wordt het maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Surely I can see that you got so much energy. The way you're twirling up them hips round and round. There's no reason at all why you can't leave here with me. In the meantime, stay, let me watch you break it down, hey.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 De nieuwe opperste leider van Iran is gewond en waarschijnlijk verminkt geraakt. Dat zegt de Amerikaanse minister van Defensie, Hexet. Mostaba Ghamenei werd zondag benoemd en de Amerikanen bestempelden hem meteen als doelwit. Het COA moet ervoor blijven zorgen dat er niet meer dan 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen. Ook nu het geen dwangsommen meer hoeft te betalen. Dat zegt burgemeester Velema. Vandaag werd het maximale bedrag van 5 miljoen euro aan dwangsommen bereikt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben geholpen bij een woonzorglocatie in Hoofddorp. Dat deden ze in het kader van de vrijwilligersactie NL Doet.